Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Hamburg is nog steeds een gijzeling aan de gang. Op het vliegveld van de Duitse stad houdt een Turkse man zijn dochter van vier vast in een auto. Hij eist een vlucht naar Turkije voor hemzelf en zijn dochter. Hij heeft zijn auto geparkeerd naast een vliegtuig, zegt correspondent Charlotte Waiers. Hij heeft inderdaad, eh, is bewapend, heeft in de lucht geschoten, zou ook brandende flessen uit het raam hebben geworpen. En wat wel opvallend is, kort daarvoor zou zijn vrouw naar de politie zijn gegaan om te zeggen dat haar kind waarschijnlijk ontvoerd is. En de politie heeft nu ook contact met hem ter plaatse op het vliegveld. Er is ook een psycholoog alle vluchten van en naar Hamburg zijn voorlopig geschrapt. Het Israëlische leger zegt dat Palestijnen, die in het noorden van de Gazastrook zijn... nog een paar uur de tijd hebben om naar het zuiden te vluchten. Het zou daar veiliger zijn. Inwoners krijgen vier uur de tijd zonder dat Israëlische militairen in actie komen. Of veel Palestijnen daar gebruik van maken is nog niet duidelijk. Het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en Stedelijk Museum in Amsterdam zijn besmeurd met verf. Gebeurde tijdens de museumnacht. Meerdere pilaren en ramen zijn rood gekleurd. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom de mensen de verf hebben gegooid. En PSV heeft gisteravond weer punten gepakt in de Eredivisie. De koploper ging op bezoek bij Heracles en hoefde daar geen moeite te doen voor de winst. Guus stil, nou Peppi, 6-0, ja. Goal van de Amerikaan. En zo boekt PSV de grootste zegen van dit seizoen tegen een slecht Herakles. Ook Feyenoord won. Zij speelden 1-2 tegen RKC Waalwijk. En verder won Go Ahead Eagles gisteravond met 5-1 van Vitesse. AZ moest doen met gelijkspel tegen Excelsior. Het weer bewolkt, er trekken buien over het land. Langs de kust kans op onweer en daar vanmiddag ook een harde stormachtige wind. In de avond neemt hij weer iets af. Het is een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 November twilight steals across my heart. At five o'clock, the streets are dark. Across the empty bandstand in the park, November twilight softly falls again. So still that you could hear a voice if one were calling, so quiet that you could hear a tear. If one were falling, and April's laughter steals once more across the dark pavilion of my heart and then I miss you most miss you with the ache of long ago, and love was young and gay. goedemorgen luisteraars. Je luistert naar ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Alco Beuving. Fijn dat je luistert. Ja, op deze wat sombere eh, zondagochtend gaan we twee uur lekkere eh, jazz, easy listening muziek draaien. Er staat van alles op programma. En uh, eh, eerste uur komen zeker aan bod Ben Webster, Clark Terry, Dusty Springfield, Jill Barber, Toets Tielemans, nou, Roy Hargrave zie ik staan, Norma Stone. nou, en niet vergeten de Jamaican Jazz Orchestra. Heel veel mooie muziek. Eh, als je vraagt naar een thema, naar dat thema is de afgelopen dagen wel duidelijk geworden. Het is november en het regent. Dus dat zijn de twee eh, eh, dingen die veel aan bod gaan komen. We begonnen natuurlijk, zoals te, te, doen gebruikelijk... met een nummertje van de LP Calendar Girl van Julia London. En het is november, dus November Twilight. En ja, november, het is er wat kouder. De bankjes staan verlaten in het park, zoals zij reeds zong. En ja, het regent nogal. Het regent heel veel. En eh, ja, vandaag zal je ook weer een rain check moeten uitvoeren. En Ben Webster is de man die eh, de rain check eh, op muziek gezet heeft. Komt van een cd'tje Cadillac Slim. Ben Webster. Even kijken, ja, hier heb ik hem. De plaat wordt opgezet. vrolijk begin Ben Webster. Raincheck. Nou, dat heb je al nodig. Voor, nu is het nog... Oh nee, de eerste druppels vallen weer, zie ik op het glas. Dus sterkte vandaag. Ga je er... Nou, toch, ga eruit. Ga eruit. Neem een paraplu mee. Alhoewel, er komt ook nogal wat wind vandaag. Dus wees voorzichtig als je eruit gaat. Maar blijf in ieder geval luisteren naar ZFM Jazz. Eh, het volgende wat ik klaar heb gezet is eh, eh, een nummertje van Carmen McRae. En dat nummer heet, even kijken, Carmen McRae, die had ik neergezet. Come In Out Of The Rain. En dat komt van een, een mooie eh, cd, Fine and Mellow. En er spelen een aantal bekende mannen op, zie ik. Jack McDuff, eh, orgel en eh, John Clayton zie ik op de bas spelen. Ik zie Red Holloway op de blaasinstrumenten staan. Luister naar Carmen McRae. In and Out of the Rain. Come in out of the rain brush those tears from your eyes. If I've been kinda mean to you, I apologize. without a fear. Ah, come on, let us smile, shine. of you. Oh, come on, come on, and let a smile shine through. Come in out of the rain. Oh, come on, oh, come on, and let a smile. soms wel een beetje vervelen. Ik kan me nog herinneren, dan praat ik over de 70 jaren. Eh, we zaten nog op de academie en eh, toen dachten we het is wel eens goed. Het was ook zo'n periode dat het achter elkaar eh, bleef regenen. Groot spandoek gemaakt en op naar de Tweede Kamer om daar toch te gaan demonstreren. En met een hele simpele tekst, weg met de regen. En ja, de politie die voorbij kwamen wierpen wel een blik. Of het geholpen heeft, weet ik eigenlijk niet meer. Maar het heeft ooit nog wel een foto in de krant gehad. Eh, dat is The Rain. Maar het is ook november. En wie kan november beter uh, de muziek vormgeven dan Clark Terry? November Song, Clark After Dark. solist op eh, trompet en bugel. En eh, ja, heeft volgens mij bij zowel Duke Ellington als eh, Count Basie gespeeld. En op deze cd uit volgens mij 1977... Clark After Dark, veel ballads... En onder andere deze November Song. Van toepassing dus op dit jaargetijde. Uh, als je wil weten hoeveel violen, 18 violen, 4 altviolen, 4 sally en 2 contrabassen dus eh, ja, wel rijk aangekleed met snaren, zo gezegd, voor eh, jazz. Eh, dan kom ik bij een zangeres die ik altijd bewonder. En, en haar naam is Dusty Springfield. En als het over één nummer gaat, gaat het natuurlijk over het nummer... I Think It's Gonna Rain Today. Een poosje geleden zat ik een documentaire over Dusty Springfield te bekijken. Ik dacht dat het op de BBC was. En daar viel me één ding op. Dat zij de gewoonte had om teksten aan de binnenkant van, haar, van liederen die ze moest zingen... waar ze niet zo tekstvast was... om die tekst aan de binnenkant van haar hand te schrijven. Eh, van haar arm ook. Zodat ze als ze die handen bewoog toch die teksten kon zien. Bijzonder vrouw. Niet altijd even gelukkig geweest. Heeft volgens mij ook nog een poosje in Amsterdam gewoond. Eh, of in ieder geval in Nederland. Dusty Springfield. Eh, met het nummer van Randy Newman. I think it's going to rain today. I'll kick it down the street. That's the way to treat a friend. kick it down the street. That's the way to treat. klanken. die Springfield, een van mijn favoriete eh, zangeressen, zou ik bijna zeggen. ZFM Yes. Nou, dan wordt het eigenlijk toch wel een beetje tijd om er een beetje swing in te brengen. En dat doen we deze keer met Benny Carter. Eh, Swinging in November van een eh, LP, cd'tje. Aspect heet dat. 1959 komt dat. Swinging November. wat moet je anders doen in november als het dit weer is? Ja, een beetje zwingen natuurlijk. Gewoon lekker op een muziekje thuis en een drankje erbij en een, muziekje en dan een leuk dansje gaan maken. Eh, de laatste tijd luister ik nogal veel naar eh, eh, NPO 5 en er kwam steeds dit nummer voorbij. Maar nu in de uitvoering van Jill Barber, een Canadese ja, zangeres. nummertje van Jill Barber, Canadese zangeres. Eh, leuk. En de oorspronkelijke uitvoering is volgens mij in Japans. Volgens mij een nummertje uit de 60 jaren. Zit volgens mij ook dat hij nog in de top 2000. Dan komt hij in de Japanse uitvoering. En alle oudere luisteraars onder ons herkennen natuurlijk wel dat Tsukayaki. Tijd voor iemand die, wat voor weer het ook is... altijd zijn nootjes kan blazen op de harmonica. En dat is meneer Toets Tielemans. Doet hij samen met Fred Heurs op piano, Mark Johnson op de bas... Harvey Swartz op de bas. Eh, of Joey Barron op de drums. En wat voor weer het ook is, ik zei het al. Hij, maakt hem niet uit. De Rain Waltz. Tielemans. En dat komt allemaal van een cd uh, getiteld, even kijken... Only Trust Your Heart. Cd uit 1988. En de nummer heette eh, Rain Waltz. Eh, als je vanmiddag toch naar buiten gaat... dan heb je kans dat the wind and the rain in your hair uh, terechtkomen. En daar zingt de Sue Ryan over. Is even kijken of ik haar zo gauw kan vinden. Komt ze. With the wind and the rain in your hair. Last night we met, and I dream of you yet with the wind and the rain in your hair. I held you tight when we whispered goodnight with the wind and the rain in your hair. and the rain Leuke klanken van Sue Ryan. The Wind and the Rain in Your Hair. Allemaal van toepassing vandaag. Kan allemaal gebeuren. Wil je het ervaren? Ga naar buiten en je merkt het vanzelf. En een mooie cd, die is ooit eh, in 2021 uitgebracht. En die bevat het werk van Roy Hargraves. Roy Hargroves en... Eh, eh, Roy Hargrove en uh, Miller. In Harmony heet hij. En dat zijn eigenlijk opnames van twee concerten. Een concert uit 2006 en een ander concert op een eh, eh, Lafayette College. En ja, het is een mooiste cd geworden. En daar wil ik toch een nummer van draaien. Van eh, deze twee helden. Uh, Roy Hargrove, zei ik. Even kijken welke doen we. We doen What's New. Nee, sorry. Monk Green. Ja, dat waren Roy Hargrove en uh, Mulgrew Miller. En, eh, mooie muziek. Mooie cd trouwens. Goede cd.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 Eh, tijd voor Norma Winston. Eens even kijken welke ik voor Norma klaar had gezet. Norma Winston, hier heb ik hem. My November Guest. Komt van een cd Amoroso. of autumn rain. stay. She talks, and I am fain to list. She's glad the birds are gone away. She's glad her simple worsted gray. Still. Dit was een gedicht van, eh, ik ben even kijken, Robert Frost. My November Guest heet het gedicht. En dat is op muziek gezet. En uh, je hoorde natuurlijk Norma zelf zingen. En Stan Tracy speelde het piano. En de blazer was saxofonist Bobby Willins. Eh, mooi nummer. Eh, die heb geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz. Van alles zat erin. Veel over november, veel over regen. En we gaan natuurlijk het tweede uur verder met allerlei muziek. En ik zou zeker blijven luisteren, want in het tweede uur heb ik ook nog wat muziek van Harry Happel. Die binnenkort hier in Zandvoort te bewonderen is. Eh, we gaan eruit met een Jamaican Jazz Orchestra, Belgische formatie, die ik erg leuk vind. En eh, dit is van een cd uh, Rainwalk 2019. Ik moet hem even opzoeken. Tot aan de klok van 11 uur eh, Jamaican eh, Jazz Orchestra Rainwalk. geluisterd naar de eerste uur ZFM Jazz. En dit is de Jamaican Jazz Orchestra.